Dit is Maud met het NWS Journaal. Bij een explosie in een woning in de Duitse stad Woepertaal... zijn zeker vijf mensen gewond geraakt. Een aantal van hen zouden er slecht aan toe zijn. De ontploffing was vannacht, waarna op meerdere etages brand uitbrak. De brandweer moest met ladders mensen van de bovenste verdiepingen halen... omdat die niet meer weg konden komen. De oorzaak van de explosie in Woepertaal is nog niet bekend. De maand juni wordt een van de droogste junimaanden sinds het begin van de metingen. Dat zegt weer Plaza. Het droogterecord voor juni stamt uit 1939. En het zou best eens kunnen sneuvelen, want de komende week wordt er nauwelijks regen verwacht. In Twente, de Achterhoek, het noorden van de Veluwe en delen van Noord-Limburg is op dit moment het grootste neerslagtekort. In Ethiopië zijn na de mislukte aanslag op premier Abiy negen medewerkers van de politie gearresteerd. Een van hen zou het plaatsvervangend hoofd zijn van de politie in Addis Abeba. Gisteren hield de premier een toespraak, waarna iemand vanuit het publiek een granaat naar het podium gooide. Volgens een ooggetuige had de dader een politieuniform aan. De aanslag kostte twee mensen het leven. 154 mensen raakten gewond. Premier Abiy bleef ongedeerd op het WK heeft het Duitse elftal zich bij Zweden verontschuldigd... voor de uitbundige viering van het doelpunt van Tony Kroos. Gisteravond scoorde Kroos tegen Zweden op het allerlaatste moment de winnende 2-1. De Zweedse coach Andersson werd kwaad toen Duitse spelers naar de Zweden renden... en provocerende gebaren maakten. Dat was inderdaad te emotioneel, zegt de manschaft op Twitter. We hebben ons verontschuldigd bij de Zweedse trainer en zijn team. Het weer bewolkt, af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen het hele land nu en dan zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En vanaf dinsdag meer zon en flink warmer.